4 uur, onderduif Nederwit met het NOS-journaal. Duizenden Occupy-betogers hebben de haven van de Californische stad Oakland platgelegd. De havenautoriteiten zeggen dat de demonstranten het onmogelijk maken... het scheepvaartverkeer veilig door te laten gaan. De protesten in Oakland, de vijfde havenstad van Amerika... leidden op nadat de politie hard had ingegrepen bij een betoging. Een Irak-veteraan raakte daarbij zwaar gewond... doordat hij een traangasgranaat tegen zijn hoofd kreeg. Aan de protesten doen inmiddels ook vakbondsleden mee. De bonden zeggen dat ze dezelfde bezwaren tegen het kapitalisme hebben als de Occupy-beweging. Een verklaring omtrent het gedrag wordt voor vrijwilligers bij de scouting en sportclubs en voor begeleiders van jeugdkampen gratis. Staatssecretaris Teven zei in de Tweede Kamer dat hij zo wil voorkomen dat jeugdverenigingen met veel vrijwilligers veel geld kwijt zijn aan die aanvragen. De hoge kosten zouden ook een reden kunnen zijn dat jeugdverenigingen niet vragen om zo'n verklaring. En dat is volgens Teven een slechte zaak. In een verklaring omtrent het gedrag staat of iemand met justitie in aanraking is gekomen, bijvoorbeeld na kindermisbruik. De verklaring kost nu nog 30 euro. In en buiten Syrië is sceptisch gereageerd op de aanvaarding door Damascus van een vredesplan van de Arabische Liga. Dat voorziet in een eind aan het geweld tegen demonstranten door het terugtrekken van het leger uit de steden. Ook zouden politieke gevangenen worden vrijgelaten... en krijgen internationale waarnemers en journalisten toegang tot het land. Verder zou een dialoog op gang moeten komen tussen de regering en de oppositie. Maar die denkt dat president Assad alleen maar tijd probeert te winnen. Volgens de Verenigde Staten gaat het niet om woorden, maar daden. En VN-chef Ban Ki-moon waarschuwde dat Assad al vaker beloftes niet is nagekomen... al hoopt hij dat het akkoord zo snel mogelijk wordt uitgevoerd. Dan het weer, vannacht bijna overal droog.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 I packed some clothes and I walked out, and I ain't going back again. So take a letter, Maria. address it to my wife say I won't be coming home. Gotta start a new life. We'll take a letter, Maria. Address it to my wife. Send a copy to my lawyer. Gotta start a new life. You've been many things, but most of all, a good secretary to me. And it's times like this I feel you've always been close to me. Was I wrong to work nights to try to build a good life? All work and no play has just cost me a So take a letter, Maria, no, address it to my wife. Say I won't be coming home. Gotta start a new life. We'll take a letter, Maria, address it to my wife send a copy to my lawyer that I have a new life. What a man loves a woman, it's hard to understand. But she would find more pleasure in the arms of another man. I never really noticed how sweet you are to me. It just so happens I'm free tonight. Would you like to have dinner with take a letter, Maria, address it to my wife. Say i won't be coming home. Got to start a new life. Oh, take our little Maria, mm. address it to my wife. Send a copy to my lawyer. Gotta have a new life. We'll take a letter, Maria. Oh, address it to my Welkom bij de Radio De Nacht Anders, de vader op Radio 1, het muziekprogramma van Radio 1. En we begonnen met iets uit 1969, zouden ze dan weer deze aankondiging van een echtscheiding, want er kwam het wel op neer. Arbe Griefs die dat deed in de vorm van de brief Take a Letter Maria. De nacht de anders en het derde uur, dat staat in het tikken van de, de humor. Straks, zo over een klein half uurtje, dan kun je luisteren naar het beste uit Spekers met Koppen. De twee columns zijn er van Wim Daniels en Martijn Koning. Verder nog een cabaretfragment. En wat je ook hoort, dat is een gedeelte van het optreden van Stef Bos afgelopen week in Spekers met Koppen. Maar er is ook nog eh, muziek van de cd, zoals bijvoorbeeld deze van eh, een paar maanden geleden alweer. Miles Kane... draw it on was ooit de frontman, de zanger althans van The Last Shadow Puppets, Miles Kane. En begin dit jaar toen had hij een eh, hit op eh, eigen houtje, Rearrange de titel ervan. Nog zo'n jongen die op eigen houtje verder is gegaan, want voorheen zat hij bij de band Sweet. Dan heb ik het over Brad Anderson. Heeft net een nieuw album gemaakt onder de titel Black Rainbows. En Crash About To Happen, dat is de single daarvan. Brad Anderson... van Brett Anderson. Die stem die ook jarenlang het geluid bepaalde van de Britse band Sweet. Nu dan solo van het album Black Rainbows kon je luisteren naar Crash About To Happen. Vorige week toen draaide ik iets van de dubbel cd De Wereld Draait Door Recordings. En daaraan was ook een prijsvraag eh, gekoppeld... En wie uiteindelijk eh, die dubbel cd heeft gewonnen, dat vertel ik over een uur. Maar ik ga eerst nog even iets draaien van die dubbel cd. De wereld draait door recordings. Want die is inmiddels overal verkrijgbaar. En dat wordt een opname van een zangeres die de afgelopen weken vaker met bluff heb kunnen beluisteren. Dan zien ze in het Nederlands namelijk eh, het liedje Meer kan het niet zijn. Maar hier hoor je Sabrina Starke met een compositie van Cindy Lauper. to set Don't be discouraged, you I realize it's hard to take courage in a world full of people. You can lose sight of it all when the darkness inside you makes you feel so pure but I see your true kindness shining through. I see your true kindness, and that's why I love you. So don't be afraid. Let them show. like a rainbow. Show me a smile, babe. Don't be unhappy, can remember when I last saw you laughing. If this world makes you crazy and you take other. voor Sabrina Sterke, eh, die dit To Colors tijdens de opname van De Wereld Draait Door recording. En volgende uur laat ik nog een andere opname horen uit die dubbel CD. En dan zal ik ook eh, bekendmaken wie uiteindelijk de winnaar is geworden van die CD. En ik heb dan ook een eh, nieuw album in de aanbieding. Bad As Me van Tom Waits. Dit is uit 1965 en hiermee werd hij beroemd. Donovan en Colors. Yellow is the color of my true love's here in the morning when we rise. In the morning when we rise, that's the time, that's the time I love the best. Blue's the color of the sky in the morning when we rise in the morning. When we rise, that's the time, that's the time I love the best. Green's the color of the sparkling corn in the morning. When we rise, in the morning, when we rise. That's the time, that's the time I love the best. Mellow is the feeling that I get when I see her. Mm-hmm. When I see her, uh huh. That's the time, that's the time I love the best. a word I rarely use without thinking. Mm-hmm. Without thinking mm-hmm. of the time, of the time when I've been low. tweede dubbel LP van Chicago. De eerste die heette Chicago Transit Authority. En bij de tweede dubbel LP die ze maakten... vielen die laatste twee woorden Transit Authority af... en werd het gewoon Chicago. En dat is het voor de rest van eh, hun leven verder gebleven. Chicago, je hoorde van die tweede dubbel LP die ze maakten. Fancy Colors. En daarvoor Colors van Donovan uit 65. heb ik even wat uh, eh, geschiedsvervalsing gepleegd. Want ik zei dat hij met dat liedje bekend en beroemd werd. Nou, dat, dat klopt niet helemaal. Want het was namelijk eh, de tweede single voor Donovan die hij destijds maakte. De eerste waarmee die dus echt beroemd en bekend werd, dat was eh, Catch the Wind. What's the Color of Money? Hier is Hollywood Beyond. 1986 een one-hit wonder Hollywood Beyond, de naam van de man. En hij had destijds eh, internationaal succes met What's the Color of Money uit Birmingham, Engeland kwam die. Half vijf, bijna midden in de nacht, midden in de varenacht, de nacht. De varen de nacht klinkt anders zo dadelijk tijd voor het leukste uitsprekers met koppen van afgelopen zaterdag. Je kan luisteren naar de columns van Martijn Koning en Wim Daniels. En er is het uh, Spekers met Koppen cabaret met deze keer een hele fijne uh, <laughs> nabootsing van Mark Rutte. En we hebben een optreden van Stef Bos, want die was ook afgelopen eh, zaterdag te gast in dat Spijkers met Koppen. Maar voordat we gaan luisteren naar die column van Martijn Koning, eerst nog even een liedje uit 1936. Maar de uitvoering die je hoort, die is van een jaar geleden. De bijzondere samenwerking tussen Nora Jones en Willie Nelson. I really can't stay. Baby, it's cold outside. I've got to go away. But baby, it's cold outside. This evening has been. And hoping that you drop so in. I'll hold your hands. They're just like ice. My mother will start to beautiful. What's your hurry? My father will be patient. Listen to the fireplace roar. So really, I'd better skirt. Beautiful, please don't hurry. Well, maybe just a half a drink more. Put some records on while I pour. Neighbors might think. Maybe it's bad out there. Say what's in this drink. No cabs to be had out there wish I knew how. Your eyes are like starlight now. I'll take your hat. Your hair looks swell. I ought to say no, no, Mind no, if I sir. move in close? At least I'm gonna say that I tried. What's the sense of hurting my pride? I really can't stay. Baby, don't hold out. Baby, it's cold. over that hole now. Baby, it's cold outside. Beste mensen, ehm, <clears throat> u bent gewaarschuwd. Ik las dat de horrorwinter voor de deur staat. Geen strenge winter, maar een horrorwinter. Was ik net een beetje bevrijd van de angst voor Al-Qaeda en het lot van de euro... krijgen we meteen een horrorwinter voor de klapperende kiezen. Een horrorwinter sluit natuurlijk wel goed aan bij deze spannende thrillerherfst. En we herinneren ons natuurlijk allemaal de afgelopen dramazomer nog. Het gaat apocalyptisch koud worden. En leuk, ik heb wel zin in schaatsen en een witte kerst. En nou en, als we even niet naar buiten kunnen... lekker knus met het hele gezin op de bank voor de open haard... terwijl iedereen gezellig helemaal in zichzelf gefocust... met zijn telefoon of iPad zit te spelen. Bangmakerij, want oh, pas op, de horrorwinter. Het zal verschrikkelijk zijn stroom zal uitvallen. Mensen die langer dan vijf seconden stilstaan, bevriezen. En je kunt alleen nog maar met zout betalen. Want in de verschrikkelijke horrorwinter staat zout sterker dan de euro. En alles draaide om de eurotop, de horrortop. Het was vijf voor twaalf, het was D-Day, het was het einde der tijden. Maar met tien uurtjes vergaderen waren ze eruit. Er werd gesproken van een uitputtende marathonvergadering. Maar met tien uur was alles in kannen en kruiken. De meeste mensen doen er alleen al tien uur over om te beslissen wat ze s'avonds gaan eten. En ik heb de ballen verstand, maar het akkoord houdt in het kort in dat... 50% van de Griekse schulden worden kwijtgescholden... Spanje en Italië moeten meer bezuinigen. En het noodfonds voor de euro gaat naar 1000 miljard. 1000 miljard, dat is een 1 met allemaal nullen. De ballenverstand. Maar tussen neus en lippen door werd er even bij verteld dat het noodfonds hoogstwaarschijnlijk zal worden aangevuld door China. China gaat Europa zogenaamd helpen. China gaat ons geld geven. Luister, als dit in een film zou gebeuren, dat de hoofdpersoon uit pure wanhoop geld leent van een onguur stelletje Chinezen, dan weet je zeker dat later in de film zijn vinger er wordt afgehakt. En uiteindelijk de hele hand. Langzaam neemt China de hele boel over. Over vijf jaar staan er al rijstvelden in Spanje en Italië langs de kust. Aan de andere kant moeten ze ons wel helpen. Hun economie draait mede op die van Europa. Want wanneer wij failliet gaan, valt er voor de Chinezen niets meer na te maken. Later Later zullen we tegen onze kleinkinderen zeggen... het was de horrorwinter van 2011. Dat was het begin van de Chinese overname van Europa. We kwamen in opstand en gingen uit protest in tentjes voor Chinese restaurants kamperen. Toen ik van de week Chinees ging halen, fietste ik even langs de Occupy-kampeerders op het Beursplein. Wat een soortje ongeregeld zeg. Zullen ze ook volhouden in de horrorwinter? Zullen ze dan ook blijven? We zullen zien hoe vastgevroren hun principes werkelijk zijn als het min 20 wordt. Ik respecteer ze pas als ze die diep bevroren blauwe <laughs> demonstrantjes in hun slaapzak... dan met een koevert van het plein moeten bikken om ze er helemaal af te krijgen. De winkels en de bewoners rond het kamp beginnen te klagen vanwege de overlast. Maar ook de kampeerders zelf vinden het s'nachts te rumoerig en gaan, willen nu naar het museumplein. En de eerste tentje die stonden er al. Die zijn nu alweer weggehaald. En, eh, eh, maar ik zit echt een beetje te denken van ja, het Museumplein is nog het laatste stukje wat nog enigszins mooi is in Amsterdam. En daarvoor stel ik voor, als er nog meer occupiers bij het Museumplein komen, dat het dan met de harde hand wordt weggehaald. En eh, misschien met politie, en als dat te duur is, dan denk ik, plan tegelijk een demonstratie van Turken en Koerden. Dat lijkt me ook wel een hele goedkope en effectieve oplossing om die tentjes op het Museumplein weg te krijgen. Want op de korte termijn zit er helaas geen huldiging in voor Ajax. En over kou gesproken, er is heel weinig weinig warmte bij Ajax. Daar spelen ze publiekelijk een stevig potje straatvoetbal. Horrorverhoudingen tussen Johan Cruijff en de Raad van Bestuur. En ik snap die Raad van Bestuur niet. Hallo, het is Johan Cruijff, de verlosser, El Salvador. Hij heeft het meeste verstand. Tuurlijk niet Marco van Basten als technisch directeur. Ik ben helemaal gek geworden. Die omhaal was in 1988. Die tijd is zo ver achter ons. Als trainer is het niet gelukt en dan kun je niet later technisch directeur worden. Je zet toch ook niet Jan Wouters nu op de linkervleugel. Dat zou net zo, net zo raar zijn. En Cruijff is zo geniaal dat ze hem nooit zullen begrijpen. Zoals Cruijff zou kunnen zeggen... je kent niet als klankbord fungeren als die gasten geen noten kunnen lezen. En als die hele impasse bij Ajax nog langer duurt... weet ik zeker dat Cruijff tot de horrorwinterstop in een tentje op de middenstip gaat bankeren, kamperen. Dank u wel. we zijn te veel alleen. We zijn te veel alleen. En we sluiten onze poorten, want we houden wat we hebben. We sluiten alles buiten, alles wat ons nog kan redden. We zijn bang om te verliezen wat al lang verloren is. En we zien niet dat de weg naar buiten voor ons open stromen zijn versleten en de vreemdeling verdacht. We jagen door de straten van een doorgedraaide stad. En we zoeken naar een richting, we weten niet waarheen. We zijn te weinig samen, wij zijn te veel alleen. Ja. We zijn te veel alleen. in het midden, de wereld om mij heen. De linkerkant is bloedeloos, de rechterkant is leeg. Wat voor de ene liefde is, is voor de ander haat. Alsof wij zijn vergeten dat het midden nog bestaat. Maar ik geloof dat het midden nog bestaat, ja. Het Het bestaat. Eureka, de euro is gered uit de teken. Afgelopen donderdag 4 uur s'nachts, kwamen de Europese regeringsleiders tot ieders verrassing tot een akkoord. Dankzij het reddingsplan is Griekenland voorlopig gered. Kunnen problemen in de toekomst beter worden opgevangen. De financiële markten reageerden onmiddellijk. Beurskoersen gingen de volgende dag flink omhoog. Josef Florin, u heeft het gezien, is aangeschoven. Onze minister-president Mark Rutte. Meneer Rutte, fantastisch dat u komt komen. Eh, was het een zware dobber? Nou ja, kijk, een zware dobber, dat is gelijk weer hele stevige taal. Het was natuurlijk vooral ook heel erg leuk. Maar, maar het is wel moeizaam gegaan, toch? Natuurlijk. Hè, we zijn flink dat debat aangegaan. Hè. Dan gaat het af en toe ook best pittig. Hè. Dat hoort er ook bij. Dat is ook leuk. Dat is ook goed, denk ik. Maar <laughs> ja, maar wat heeft u dan precies gedaan? Ja, ik ben er stevig in gegaan. Ja. Hebben een ijzerpakket op tafel gelegd. Ja. zijn vol op dat orgel gegaan. Volop Prachtig, al die nationaliteiten bij elkaar. Die daar dan toch met elkaar toch maar uit moeten zien te komen. Hè? Met allemaal hun eigen belangen in zo'n hele grote snelkookpan eigenlijk. <laughs> ja, maar er moeten, er moeten kritische noten gekraakt worden, toch? Zeker. Hè? Het, gaat ook ergens over. Maar ik ben trots en ik ben heel blij dat we ja, met elkaar het, klaargespeeld hebben. Hè? Dat we die schouders eronder hebben gezegd. En, en dat we hebben gezegd van laten we in harmonie, laten we samen... ik ga u toch even onderbreken, meneer Rutte. U zegt we hebben het klaargespeeld. Maar even, even eerlijk, u heeft daar in Brussel persoonlijk toch eigenlijk... Ehm, als je het samenvat, al met al helemaal niks in te brengen gehad? Dat is ook waar. Persoonlijk heb ik daar eh, niks eh, kunnen doen. En dat is af en toe ook best wel eh, pittig. Hè? Ik heb daar voornamelijk toegekeken als het spreekwoordelijke lulletje rozenwater. En dan heb je ook wel eens zoiets van, excusez mo, de P in. Hè? Dat je denkt van, gut Mark, wat doe je hier eigenlijk? Maar at the end of the day zeg ik dan toch van... hé, hey, ik kom nu wel terug met een pakket waarvan ik zeg van... hé, hey, daar kun je mee thuiskomen. Ja, even over dat pakket. Eh, het klonk mij best ingewikkeld. Eh, kunt u even uitleggen hoe het nou precies opgelost moet gaan worden? Nou, kijk, het is natuurlijk een heel eh, pakket met stevige maatregelen. Zoals? Nou, dan denk ik natuurlijk allereerst aan de haircut op Griekenland. Sorry? nou, dat is eigenlijk even simpel als doeltreffend. We gaan tegen die banken zeggen, vrienden, de Grieken zijn in de problemen. Ze redden het niet. Gaan u nou eens de helft van al die schulden kwijtschelden? Ja, en u gaat de banken verplichten dat te doen? Verplichten, nee. Zo gaan we niet met elkaar om. Het zou niet prettig zijn eh, voor u als ik zou zeggen van... hé, hey, meneer Jansen, geeft u mij eens uw pinpas, weet je wel? Dus dat doen we niet. Dus we zeggen ook van, hé, hey, doe dat maar even niet. Maar de banken gaan dus misschien helpen. En verder, want er zit meer in dat pakket. Eh, eh, zeker, leuk dat je dat vraagt. Want waar ik persoonlijk heel erg trots op ben... dat is het Special Purpose Investment Vehicle. De? Het Special Purpose Investment Vehicle. Daarmee creëren we eigenlijk een noodfonds van 1000 miljard euro. Maar ik begreep dat er maar 250 miljard was. Dat is waar. Maar dat is dus het mooie van het special purpose investment vehicle. Dat je zegt van, hé, hey, doe dat nou eens keer vier. En dat is die hefboom. De hefboom. Ja, de hefboom. Ja, en dan heb je dus eigenlijk zeg maar meer geld in je buffer... dan je eigenlijk zeg maar in je buffer hebt. Oké, maar zelfs als je die duizend miljard theoretisch hebt... dat is niet genoeg om bijvoorbeeld alleen maar Italië te redden. Want Italië heeft een staatsschuld van 1900 miljard. Dat is ook waar. Maar daar hebben we ook een constructie voor. En die is? Delen door vijf. en dat noemen wij de zogenaamde lange baan. Oké, u heeft op alles een antwoord. Ehm, bent u nou alleen zo vrolijk door het akkoord of zit u ook eh, persoonlijk lekker in uw vel? Nou, Dolf, eh, eh, zeker. Hè? In zoverre dat ik een aantal contactadvertenties heb geplaatst. Er zijn een aantal reacties opgekomen. En er zijn ook een aantal stevige gesprekken geweest. En die waren ook af en toe best wel pittig. En wat is daar uitgekomen? Dat ik binnenkort een haircut ga doen. En dat ik tot die tijd het zal moeten doen met de hefboomwerking. Dank u wel, meneer Rutte. Tot ziens. de vrouw van Martijn Krabbe, maakte deze week bekend dat zij en Martijn een hola hebben. Hola is de afkorting van huwelijk op loopafstand. Ik had het niet verwacht. Ik wist via RTL Boulevard wel dat de relatie tussen Amanda en Martijn gebaseerd is op het principe van je hela hola houdt er moet maar in. Maar dat er een exclusieve hola uit is gegroeid heeft me toch verrast. Bij een hola leef je gescheiden, maar woon je wel heel dicht bij elkaar... en ga je ook geregeld bij elkaar op bezoek, vooral vanwege de kinderen. Als zo'n huwelijk op loopafstand goed gaat, heet de hola een hola hop. Gaat het supergoed, dan wordt het een hola die. Gaat de hola slecht, dan wordt gesproken van een tut hola. Gebeuren er totaal onverwachte dingen tijdens een hola, dan is het holala. Gaat Amanda Patsboom in de Playboy staan, dan is het olala. Eten Amanda en Martijn en de kinderen weer samen ijs, dan is het gewoon ola. Van Ola en Hola naar Angola is maar een kleine stap. Na dat land dreigt Mauro uitgezet te worden. Mauro is de jongen die honderden jaren geleden tijden ten tijde van de VOC in zijn eentje uit Angola naar Nederland kwam. Hier volledig inburgerde en nu door Gert Leers teruggestuurd wordt. Zelf wil Mauro niets liever dan hier blijven. Maar de PVV-vreemdelingenpolitie zal met een CDH-humaan beleid hem naar Angola terugbegeleiden. Of anders gaat Sander van Walsen wel mee, chef opinie en debat bij de Volkskrant. Die afgelopen donderdag een smalend stuk schreef over de zaak Mauro... en mensen die zich zijn lot aantrekken, wegzetten als lichtzinnige fans. De Volkskrant blijkt soms nog steeds een arrogante kutkrant te zijn. Ik heb van Gert Leers helemaal niets vernomen toen Amanda Krabbe wereldkundig maakte... dat ze tijdens haar huwelijk tien keer vreemd is gegaan. Ik zat er niet op te wachten om iets over dat vreemdgaan te weten... Maar, en ik prijs ook wel het standpunt van astronaut André Kuipers... die binnenkort een half jaar het heelal aangaat. In de wereld draait door weigert hij deze week over zoiets privés als zijn eigen seksleven te praten... omdat hij dat gelul in de ruimte vindt. Maar onder het, onder het seksleven van Amanda kom je op de een of andere manier niet uit. Mij is inmiddels ontschoten of ze tien keer vreemd ging met één man... of één keer met tien verschillende mannen. In ieder geval moest er volgens mijn kapper een DNA-test aan de pas komen... om zekerheid te krijgen over wie de vader van één van haar kinderen is. Geloof dat de uitslag toen via het programma Spoorloos bekend is gemaakt. Martijn was de gelukkige winnaar. Maar als je zo vaak vreemd gaat als Amanda... dan ben je echt een veel grotere vreemdeling dan zo'n jongen als Mauro. Laat leers Amanda naar Angola sturen. Al zou ik zelfs haar liever gewoon hier willen houden. Met de mannen met wie Amanda vreemd ging had ze, zo dacht mijn kapper, een WOP-relatie. WOP is wippen, ontbijten, pleiten. Als advocaat Bram Moskowitz zou woppen, zou pleiten natuurlijk ook een andere betekenis kunnen hebben. Ik bedoel niet te zeggen dat Amanda een wop had met Bram, maar Bram kan wel heel goed pleiten. Hij zit soms in RTL Boulevard. Daarin zit ook Albert Vlinde, die het heel vaak over Amanda en Martijn heeft. Albert is de man van Onno Hoes en Onno is de burgemeester van Maastricht. Maar ook een oud-leerling van mij in de tijd dat ik les gaf, een sympathieke jongen. Hij volgt een tijd terug Gert Leers op als burgemeester van Maastricht. Diezelfde leerszus die nu Mauro uit wil zetten. Welke Mauro sinds de voorbije zomer drie deuren van me vandaan woont. Ik bedoel te zeggen dat ik via via in feite zo goed bevriend ben met Bram Moskowitz... dat ik hem toch wel mag vragen om zich op de zaak Mauro te storten... en te bepleiten dat die jongen kan blijven. Want als er één iemand is die nog een gaatje kan vinden, is Bram het wel. Deze week startte Martijn Krabbe met een nieuw tv-programma met als titel Krabbe staat op straat. Dat zet de hola waarover ah, Amanda sprak toch weer in een ander daglicht. Krabbe staat op straat. Straks krijgen we nog een programma Krabbe staat op de dijk of is aan de dijk gezet. Ik vind het sneu, maar als lichtzinnige fan zeg ik met een resolutie van barmhartigheid... dat ik toch liever Krabbe op straat zie staan dan Mauro. Je bent Mondio Dio. Die hoorde je met eh, Mean Street. Voor de column van Wim Daniels van afgelopen zaterdag uit Spekers met Koppen. Daarvoor had je een oude plaat van Harold Melvin en de Blue Notes. En je had daarvoor weer het gesprek met de minister-president Dolph Jansen... in gesprek met Mark Rutte. En degene die Mark Rutte voorwoorde. dat was Marijn Scholten. En dan hadden we verder ook nog eh, het optreden van Stef Bos. Stef Bos zing, zong het midden. En dat deed hij dan afgelopen eh, zaterdag ook in uh, Spijkers met Koppen. En dan was er aan het begin van het leukste uit Spijkers met Koppen... ook nog de column van Martijn Koning. Dit hoor je tot aan het nieuws van 5 uur. Niemand voelt zich bezwaard. En dat is de stem van Ernst Jans. Als ik vannacht hier in de regen sta... Iedereen weet dat vandaag lieveling nieuwe kleren draagt. En ik weet nu hoe het is als een jurk vertraagt. Van haar schouders glijdt. Is het verleid als een vrouw. En ze vrij als een vrouw. Oh ja, en ze verwijt als een vrouw. Maar als een meisje breekt zij. Queen Mary is mijn wellicht was het begin. Maar iedereen voelt aan, het kan pas lieveling goed gaan. Als hij van haar sluier, pillen en parels is ontdaan. En dan is het gewoon een mooie meid. Ze verlaat als een vrouw en ze fruit als een vrouw. Oh ja, en ze verwijt als een vrouw, maar als een meisje breekt zij. Het regenen al te lang en het was jou van verlangen dat ik hier ooit kwam. Nu loop ik angstig door jouw gangen en zoek ik in het gedrang de nooduitgang. En ben ik bang en al lang dat dit niet mijn leven is en had ons niet meer aan dit gegeven is. En als ik ooit veronderstel aan jou als vriend wordt voorgesteld, dan heb ik liever niet dat je vertelt van mijn honger in jouw koninkrijk. Oh, je misleidt. Oh, als een vrouw. En je vraagt als een vrouw. Oh wel, en je verwijt als een vrouw. Maar als een meisje breek jij.